Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de berging van het superjacht Bayesian voor de kust van Sicilië... is een Nederlandse duiker omgekomen. Volgens Italiaanse media is de man van 39... die werkte voor een Nederlands bergingsbedrijf. Of hij overleed door medische oorzaken of een technisch defect is niet bekend. Het jacht verging vorig jaar zomer in plotseling opkomend noodweer. Zeven mensen kwamen om het leven, onder wie de eigenaar... de Britse software-miljardair Mike Lynch... In Duitsland is holocaust-overlevende Margot Friedländer overleden, meldt haar stichting in Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog werd de Joodse Friedländer naar concentratiekamp Theresienstadt gebracht. Haar moeder en broer werden vermoord in Auschwitz. Tot op hoge leeftijd vertelde ze jongeren over wat ze had meegemaakt. Margot Friedländer was 103. De NAVO wil niet bevestigen dat de defensienorm voor de lidstaten per 2032 omhoog gaat naar 5 procent. De onderhandelingen lopen nog. Premier Schoof leek die informatie wel te bevestigen op zijn wekelijkse persconferentie. Vorige week meldde persbureau Reuters dat NAVO-topman Rutte aankoerst op een verhoging naar 5 procent. Rutte zei toen dat hij zijn plannen openbaart op de NAVO-top eind juni. Schoof leek ervan uit te gaan dat die informatie al openbaar was. Mats Petersen heeft de eerste etappe van het Giro d'Italia gewonnen. De Deen van Lidl Trek was in de eindsprint net wat sneller dan de Belg Wout van Aert. Hij rijdt morgen in het roze. De Giro begon dit jaar in Albanië. De finish was in de hoofdstad Tirana. Het weer vanavond en vannacht droog. koelt af naar een graad of 7. Morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. En het wordt morgen 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt.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 Just following the pattern naturally harmonizing. Climb into position with synchronized it. Live from outer ghetto we maximize it. Sound of the groove, I'm under with super styling. I think of you. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.